Zonder thuis zijn wij op deze aarde. Zonder thuis en altijd alleen. Opgejaagd en zonder vaderland. En wij vragen, vragen. vrienden. Zonder liefde heeft het lot ons hier naartoe gebracht. Zonder vrienden, zonder liefde, er is niemand die nog op ons wacht. Zonder moed zijn wij nog nooit geweest. Eenmaal komt voor ieder de tijd. En ik weet, ik weet dan zal mijn land van verdrukking worden. vrienden en geliefden. Daaraan denk ik, denk ik keer op keer. Aan mijn vrienden en geliefden, zoals vroeger, vroeger wordt het weer met mijn vrienden en geliefden, in thuis zijn.